Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Spoorbeheerder... Het gaat om de trajecten Schiphol-Utrecht-Nijmegen en de lijn Breda-Eindhoven. Spoorboekloos rijden houdt in dat er elke 10 minuten een intercity gaat... wat volgens NS en ProRail meer capaciteit oplevert. Nu al wordt op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven spoorboekloos gereden. De dienstregeling van het traject Schiphol-Nijmegen moet eind 2021 zijn aangepast die van Breda-Eindhoven eind 2024. Een rechter in Londen heeft vier hoofdverdachten van een grote juwelenroof veroordeeld tot het betalen van ruim 31 miljoen euro. Als ze dat niet doen, moeten ze zeven jaar langer in de cel blijven. Twee jaar geleden werden ze al alle vier veroordeeld tot zeven jaar cel. De mannen, variërend in leeftijd van 63 tot 78 jaar, horen bij een bende die drie jaar geleden tijdens het paasweekend kluisjes met juwelen en geld leegroofde bij een groot kluisbedrijf in Londen. De rechter zei zich te realiseren dat enkele verdachten behoorlijk op leeftijd zijn en kampen met hun gezondheid, maar toch wilde hij geen uitzondering maken. De Nederlandse aardoliemaatschappij zegt genoeg geld te hebben om gaswinningsschade te betalen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de NAM over 2017. Voor de komende vijf jaar wordt rekening gehouden met 3 tot 6 miljard euro aan kosten in verband met aardbevingsschade. Bovendien heeft de NAM de beschikking over nog eens 4,3 miljard euro. De NAM wil met de cijfers vooral bij gedupeerden in Groningen eventuele onzekerheid wegnemen. FC Twente is ten koste van Cambuur doorgedrongen tot de halve finales van de strijd om de KNVB-beker. Dankzij twee doelpunten van Maher won de ploeg van trainer Gert-Jan Verbeek met 3-1. Het weer vannacht en in de ochtend regen of motregen en veel wind.